Farid Azarkan van de partij Denk zegt dat hij er begrip voor heeft. Maar dat ligt gevoelig. De petitie kwam twee dagen na de moord op een Franse leraar... die tijdens zijn lessen aandacht besteedde aan Mohammed-cartoons. Ik begrijp niet waarom daar zoveel kritiek op is. He, los van de timing. Vindt het nou ook niet ongelooflijk asociaal dat je twee dagen na een onthoofding van een docent zegt... laten we eens kijken waarom die mensen zo boos werden? Verbieden is het laatste wat we moeten. Maar ik vind dat je wel daar een discussie over kunt voeren. Het enige wat u doet is wegkijken en wegbagatelliseren. Doe het niet, want er is niemand bij gebaat. De heer Azarkan. Voorzitter, wat een ongelofelijke boosheid. Natuurlijk kunt u die moord niet, eh, niet goed. En dat, ik, ik, ik schuif dat niet in de schoenen. Maar wat u dan wel zegt, hij had een punt. voorzitter, dat is rijste larikoek met je had een punt. Ik zit me echt zo op te vreten. Azarkan heeft de petitie trouwens zelf niet ondertekend. Er is iemand opgepakt voor de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag vanochtend. Een man uit Zoetermeer. Deze mensen werden wakker van de knallen. Tak, tak, tak, tak, tak. Een aantal harde knallen, maar heel ritmisch. Dus dat was, je dacht ja, tak, tak. Dat waren de eerste twee of drie. Maar daarna kwam het echt ritmisch door. Dus dat moet een automatisch wapen zijn geweest. Op straat lagen tientallen hulzen en in de ambassade zitten zeker twintig kogelgaten. Niemand raakte gewond. Opnieuw is het aantal coronabesmettingen gestegen. Bij het RIVM werden in één dag 5.658 nieuwe besmettingen gemeld. 240 meer dan gisteren. Komt waarschijnlijk doordat er meer getest wordt. Er liggen wel iets minder mensen in het ziekenhuis. Een super zeldzame diamant heeft op een veiling in Zwitserland zo'n 22 miljoen euro opgeleverd. Nog nooit betaalde iemand zoveel voor een paarse roze diamant. Toch is het niet het maximale bedrag. Het veilinghuis dacht dat de diamant 32 miljoen euro kon opleveren. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en een graad of 13.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 In een woning in Zoetermeer is een man van 40 aangehouden... in verband met de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië. Vanochtend vroeg werd het gebouw in Den Haag meermaals beschoten. Niemand raakte daarbij gewond in de Egyptische Sinaï-woestijn is vlakbij Israël een helikopter met internationale vredesmilitairen neergestort. Vijf Amerikanen, een Fransman en een Tsjech kwamen daarbij om het leven. De ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door een technische fout. Het weer, de temperatuur daalt naar 7 graden aan de kust tot zo'n 5 graden landinwaarts. Morgen steeds meer bewolking en een graad of 13.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 I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby.